Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de Franse Alpen zijn gisteren zo'n 1500 mensen gestrand... omdat er na een aardverschuiving rotsblokken op de weg waren gekomen. Ze hebben de nacht doorgebracht in noodopvanglocaties. Eén automobilist raakte gewond. Drie grote rotsblokken kwamen terecht op de N90... waardoor verschillende skigebieden onbereikbaar werden. Volgens de Franse politie stonden er gisteravond zo'n 10.000 auto's stil. De Israëlische premier Netanyahu begint morgen tijdens zijn bezoek aan Washington... met de onderhandelingen over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Netanyahu ontmoet de Amerikaanse Midden-Oosten-gezant Steve Witkoff... en die zal de standpunten van Israël daarna bespreken met functionarissen uit Egypte en Qatar. Die landen hebben eerder bemiddeld tussen Israël en Hamas. Netanyahu heeft later ook een ontmoeting met president Trump. Bij Tezingen in Groningen is een 58-jarige man uit Appingedam om het leven gekomen. Volgens de politie botsten een personenauto en een bestelbusje op elkaar op de N46. De oorzaak is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de weersomstandigheden. In de provincie was het erg mistig. Nederland heeft er sinds gisteren 110 molenaars bij. Ze hebben met succes het molenaarsexamen afgerond. Volgens de vereniging die zich inzet voor de monumentale wind- en watermolens... zijn er niet eerder zoveel mensen in één keer geslaagd. De vereniging is blij, want er is al jaren een groot tekort aan molenaars. Nederland heeft zo'n 1200 molens. Meestal worden ze gerund en onderhouden door vrijwilligers... maar er zijn ook beroepsmolenaars. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Wel vanmiddag af en toe wat hoge bewolking.